BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beveren-Krijbeke-Zwijndrecht. over 12 eh, uur. Een goede middag. Dit is inderdaad Radio Barbier met BKZ informeert en dat allemaal tot 2 uur. Dus heel wat informatie over de activiteiten van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Maar natuurlijk ook heel veel muziek, want tenslotte is dit een radio. Ook nog even de groetjes doen aan onze collega die er eh, vandaag niet zal bij zijn eh, tussen 2 en 4 uur in Kruijbeke leeft. Martin zit ergens in Frankrijk. Ook een uh, goedemiddag, Martin. Ook veel beterschap aan eh, onze collega Julien. dan goede muziek natuurlijk. Op deze zaterdag, een regenachtige zaterdag, maar de muziek verzacht heel wat. in. We bedanken ook nog eens eh, onze collega, bedoel ik dan de Thibaut, voor de afgelopen twee uren.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 Ook nog eh, vermelden dat er vandaag boermarkt was op het Koningin Astridplein in Basel, maar dat is bijna afgelopen. Ook bijna afgelopen is de ruilbeurs in de brouwerij hier in Kruijweken. Dat duurt nog tot 1 uur maandag 9 juni internationale ruilbeurs Beverse Verzamelaars in Zaal E in de Vreetwiel, dat is eh, aan het voetbalstadion in Beveren. En dinsdag 10 juni om 8 uur open huis voorstelling van het cultuurseizoen 25-26 en dat heeft plaats in Ter Westen. En op woensdag 11 juni om half 3 meertalig voorleesuurtje Nederlands-Arabisch. Dat gaat door in de Biep in Beveren.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 They'll set it up in another town. Tonight the people were so fine. They waited there in line. And when they got up on their feet, they made the show. And that was sweet. But I can hear the sound of slamming doors and folding chairs. And that's the sound never know. I roll them cases out and lift them amps. And haul them trusses down and get them up them ramps. Cause when it comes to moving me, you know you guys are the champs. But when that last guitar's been packed away, you know that I still wanna play. So just make sure you got it all set to go before you come from my piano. Jackson Brown. Half één voor de mensen die aan tafel zitten. Smakelijk eten, Supertramp. zeker deze van Supertramp en de Logical Song. Vijf over half één, hier op Radio Barbier in BKZ informeert. En over die info gesproken, we hebben nog heel wat activiteiten van eh, BKZ. Op eh, woensdag 11 juni om 2 uur, Jaarsexpo Beeldatelier in het Schoolhuis in Calo, een organisatie van de Kunstacademie. Op woensdag 11 juni om half 2 Stem, greenscreen in de spelotheek. speelgoed Planeet en dat heeft allemaal plaats hier in Kruibeken. Van 13 tot 18 juni grote kermis in de Heilige Kruiskerk in Zwijndrecht. Zaterdag 14 juni, dat is dus volgende week vanaf 10 uur, start ticketverkoop cultuurseizoen 25-26 en dat is in Turvesten in Beveren. Eh, zaterdag 14 juni om 10 uur Blokjesfestival in eh, Ermerikke. Dat is eh, een organisatie van de Gezinsbond van Kildrecht. Ook nog interessant, zaterdag 14 juni volgende week dus in het, of op het Koningin Astridplein in Basel garage verkoop. En de laatste info voor we nog wat muziek gaan draaien. Zaterdag 14 juni om 10 uur en de Jaarsexpo Ateliers Kunstacademie. De ateliers Beveren, Haasdom, Kildrecht, Melzelen, Braaseren, Zwijndrecht. En op zondag 15 juni om 10 uur de ateliers dan van Beveren, Melzelen en Zwijndrecht. Voilà, als u niet weet wat doen de komende dagen, je weet het nu hè. Dit is AHA. lived in luxury. I cried for the van de Nederlandse groep Kayak en deze Ruthless Queen. Het is 13 voor 1 uur. Voor de mensen die aan tafel zitten, smakelijk eten en degenen die nog aan het werk zijn, veel plezier. Ook niet vergeten luisteren tussen 2 en 4 uur in Kruijbeek leeft met uh, Lore Linde en Chimo, dus daarover straks meer. En dan deed hij het even niet. Maar we gaan gewoon verder met een nummertje van Kansas en Dustin Way. Duist Dust in the Wind, zoals ze in Kruijbeke zeggen, Dust in the Wind van Kansas. We gaan nog een beetje info geven van BKZ, want dat is tenslotte de bedoeling tussen 12 en 2 uur. Op eh, zondag 15 juni om 2 eh, uur infodag met inschrijvingen, expo, workshops en toonmomenten in de Kunstacademie in Beveren op zondag 15 juni om half elf. Bananengeschil, Rados, De Jong, Beeldmakerij. Dat gedoor in vesten. Muziek ook op zondag 15 juni om 11 uur. Tuinconcert, Koninklijke Fanfare, Sint-Jozef. Dat zal waarschijnlijk in Ruppelmonde zijn. Op zondag 15 juni om 11 uur openingsfeest start zelfplukseizoen op het Bezenplein in Kruijbeke. Straks daar ook over meer eh, info met Laura Linde. Op zondag 15 juni om 14 uur boom van het jaar, de reuzenlevensboom en andere veteraanbomen. En dat heeft plaats in Hofterslagse in Haasdonk. Muziek ook op zondag 15 juni om half drie. Parkconcert Big Band Wasiana. En dat is eh, in eh, de Notelaar in Beveren eh, is dat, ja. En tenslotte, wat info betreft, uh, dit momentje op zondag 15 juni om half drie, parkconcert Harmonie Orkest Beveren in het Cultuurcafé in uh, eh, Terveste en natuurlijk is dat in Beveren. Straks meer info van BKZ. We gaan een beetje verder met muziek. Als alles goed gaat, hebben we nu de Editors. happens too fast. Feel love before it's gone. It kicks like a sleep twitch. My papillon, feel love when it's shone. flex like a sleeve twitch. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. twitch like a sleep twitch. en barbier. BK zit informeert. Jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Deze is voor iedereen die passie heeft en die voor passie gaat. ik jou niet zien, maar ik weet dat jij daar staat. En ik heb het glas op jouw gezondheid, want jij staat niet alleen. de Parretijden. Te zien was dat om 1 uur op Radio Barbier. Goedemiddag, smakelijk eten. Een beetje reggae op deze regenachtige zaterdag 7 juni. Met natuurlijk Bob Marley en de Wailers. singing, don't worry about a thing. Cause every little thing gonna be alright. Saying, don't worry, don't worry about a thing. Cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, This is my van de drie kleine vogeltjes, gezongen door Bob Marley en de Wailers. En deze week was ik even naar een andere radio aan het luisteren en wie hoorde ik daar het nieuws presenteren? Inderdaad, onze vroegere collega Frauke Callion, die nu vast eh, werkt als radiojournaliste bij Nostalgie, Nostalgie Plus en Top Radio. Proficiat Frauke. In september komt ook een... Eh, een, ja, een grote meneer van de radio naar hier. Ik hoop hem te kunnen strikken. Michel Follet, ja, inderdaad, die komt bij ons even in het programma. En dat is in september. <laughs> Dit is voor Julien, onze collega, met muziek van Barry Ryan. Een van zijn lievelingsplaten, Julien, het ga je goed man, Eloise. there, and heaven knows. I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes.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 En deze Eloise heeft nog een hitje gehad met Love Love. Een beetje in dezelfde lijn lag dat wel van deze Eloise. Een beetje rustiger aan gaan we nu doen met eh, een nummertje van Tracy Chapman. Goedemiddag, Radio Barbier.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 Zoals Chief de zal zeggen, muziek is passie en emotie. Iedere eerste zaterdag van de maand krijgt u dan BKZ informeerd. En er is vandaag ook de eerste zaterdag 7 juni. Goedemiddag. We hebben nog wat info. Barbecue en kegelen, dat gaat door op zondag 15 juni om 13 uur in feestzaal Lamuse in Beveren. Op zondag 15 juni om half drie parkconcert in eh, Verbroek op het Verheijenplein. Dus dat is natuurlijk in Verbroek. Sport is er ook op zondag 15 juni om 10 uur dagfietstocht Waaslandroute. Die vertrekken allemaal aan Hotel Beveren. Er is ook een braderij op zondag 15 juni om 1 uur in het centrum van Zwijndrecht. Van maandag 16 tot en met zondag 22 juni. Proeflessenweek beeld, dans, muziek en woord in de Kunstacademie Alle Vestigingen. En dat is een organisatie van de Kunstacademie van Beveren. Op maandag 16 juni om 16 uur infosessie over eenzaamheid. Dienstcentrum Houtmeren in Zwijndrecht. En dan op dinsdag 17 juni om half drie AI en ChatGPT. En dat heeft plaats in eh, Salons de Schepper in Ruppemonde. Artificiële intelligentie en ChatGPT. Dus allen daarheen zou ik zeggen, als u meer wil weten of als u alles wil weten, dat kan, dat kan op dinsdag 17 juni in Ruppemonde bij Salons de Schepper.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 Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. of de geruchten ook al niet zo heel goed. Dan hebben we het over Billy Joel. man is ook in de 70, maar zou lijden aan een of andere ziekte en heeft al tal van concerten moeten annuleren. Heel jammer, want het is een prachtvolle zanger. Dit is inderdaad Billy Joel met dit zeer mooie Goodnight Saigon. And we were so gung ho to lay down our lives. We came in spastic, like tameless horses. zijn we deze Billy Joel met Goodnight Saigon. Ondertussen is Chief den Draai hier ook al binnengewandeld voor het programma Kruijbeke Leeft. Met eh, Lore Linde en Chimo. Dat uh, gaat straks allemaal meer over weten. Hè? Ba, ba, ba. Kiss from a Rose. see you became the light on the dark side of me.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 the glue. Het laatste blokje van eh, BKZ zit informeert. Op woensdag 18 juni om 1 uur, voorjaarswandeling, Parkinghof ter Saxen. Muziek, tweede Mels Tour met Melseelse live bands. Dat gaat door dus donderdag 19 juni. Op vrijdag 20 juni om 6 uur s'avonds Mark Biep workshop in de Biep in Zwijndrecht. Van vrijdag 20 juni tot vrijdag 6 juli stroom plastiek Fantastiek. De watervallen van Kruibeke. Een beetje natuur dus. De Kruibeekse Pijl, ook interessant, een sportevenement. Dat gaat door op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni. En dat start allemaal aan het jeugdhuis Terwallen in Kruibeke. Zondag 22 juni om half drie insectensafari voor kinderen in Hofter, Saxe. Zondag 22 juni om 12 uur kunstmarkt, wijkcomité Nieuwland, Tijken. Op zondag 22 juni een parkconcert om half drie in Melzelen. Zondag 22 juni Dichters Thuis, dat gaat door, doorheen Kruibeke. Op zondag 22 juni om 13 uur Zomer Paravan in Zwijndrecht. Tournee Generaal bij Comité Nieuwland Dijken. Op zondag 22 juni om 8 uur Bokseren, terreinen van KSK Calo. We zijn er bijna op eh, woensdag 25 juni om half drie Kozer Dodo, Spelotheek in Kruijbeke op zaterdag 21 tot, en met woensdag 25 juni is het de eh, jaarmarkt hier in uh, met uh, bezoek aan Radio Barbier. Studio zal uh, toegankelijk zijn voor iedereen, dus zaterdag 21 juni tot en met woensdag 25 juni, maar ik denk dat het woensdag 25 juni jaarmarkt is. Op vrijdag 27 juni om 10 uur fietsen verder weg, Veerweg in Melle. Op zaterdag 28 juni en zondag 29 juni Zonnewende, de Bosboom in Kruijbeke. En zaterdag 28 juni tot maandag 30 juni Kermis, Koningingenstreetplein en de hoek aan de Kerkstraat in Basel. En de laatste, het laatste evenement is op zaterdag 28 juni om 14 uur libellen-excursie in natuurtuin inclusief wateronderzoek.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 Met Team Hall dacht ik toch een Lorelinde Linde en ook, ja, ook iemand Tom Bertels. Die heeft een prijs gewonnen van de beste barbecue sausman. Dus blijven luisteren. Naar jouw lokale radio, Radio Barvier. Van de Nederland met de gunboeien. Oh. Park. Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht. Als ik jou zie, s'avonds bij het park. De auto ligt en bescheiden. voor je was. De woorden die bij jou horen zijn goedkoper dan ik dacht. In één seconde ging het als hij naar huis voor twee uur op Radio Barbier. Even terug in de tijd met George Michael. En deze mooie toch wel Careless Whisper. his heart. informeert. Een programma met informatie uit de gemeente beveren zwijndrecht